Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederlanders gaan steeds minder op wintersportvakantie. Aan het begin van deze eeuw gingen 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 waren dat er 866.000. Dat is een daling van zo'n 20 procent, meldt het CBS. Wat verder opvalt is dat skiën minder populair wordt... terwijl wandelen juist meer in trek raakt. Een belangrijke reden waarom mensen minder op wintersportvakantie gaan... is mogelijk de prijs... Een wintersportvakantie is nog altijd duurder dan een zonvakantie. Er is onrust ontstaan onder het korps commandotroepen... na verklaringen van commando Marco Kroon... over het doden van een Afghaan in 2007. Het tv-programma Nieuwsuur zegt dat uit de verklaringen ook zou blijken... dat er een bepaald veiligheidsrisico is in een gebied... waar Nederland nu op missie is. Minister Bijleveld heeft Nieuwsuur gevraagd... daar geen informatie over te verstrekken en gezegd dat een deel van de informatie staatsgeheim is. Bij een dubbele aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De eerste aanval was bij de poorten van het presidentiële paleis. Daar brak een vuurgevecht uit tussen militanten en veiligheidsmedewerkers. Kort daarna ging een autobom af bij een kantoor van de inlichtingendiensten. Terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid... voor de aanslagen in Somalië opgeëist. De Franse douane heeft per toeval een gestolen schilderij... van de schilder Edgar Degas teruggevonden. Het schilderij dat de Franse schilder in 1877 maakte... werd bij een reguliere controle ontdekt in de bagageruimte van een bus. De passagiers zeggen allemaal dat de koffer waarin het schilderij zat... niet van hen is. Het schilderij werd al negen jaar vermist en heeft een waarde van 800.000 euro. Het weer. In de ochtend vriest het nog. Verder schijnt overdag de zon flink. Maar er trekken ook wolkenvelden over het land. Het blijft droog. Vanmiddag wordt het tussen de 2 en 4 graden. De noordoostenwind maakt het voor het gevoel wel een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Je luistert eh, naar een nieuwe aflevering van eh, Risa. Met niemand minder dan... Ja, Risa. Ja, meer, kan ik er eigenlijk ook niet van maken. Het is, eh, het is wel een hele mooie jongen. Mooie ogen. goede presentator. Maar, ja, had natuurlijk ook beter gekund. Maar niet voor dit geld. Uh, we hebben weer een hele bomvolle uitzending voor je. Wat een dagje van Makkie. Makkie heeft een nieuwe single uit met Jason Trill. En als je je goed herinnert, dan weet je dat die al eerder lang zijn geweest bij ons in de uitzending. Allebei apart. En toen hebben ze besloten om samen maar muziek te gaan maken. En dat gaat knetterhard op dit moment online. Want ja, dat zijn natuurlijk wel de twee sensaties van het moment. Ook worden de croissantjes met jus eh, gegeten, wou ik zeggen. Maar ja, die, die, jus die haal je natuurlijk, die drink je naar binnen. Croissantjes met jus worden eruit gedeeld. En uh, zijn dit keer op zoek gegaan eh, naar een pianist die aan hardstyle doet. Je moet er maar op komen. Maar voor nu, genoeg gepraat. Tijd voor een plaat. rock jumps upon the scene with a lean and a pocket full of green. The green doesn't symbolize I made it on the top, but Robocop last year was a shock. The tone of the pop cut shook your butt. Kids are screaming, the media says what? Kind of music is this for you to dance to? The man with the plan and the band demands you. Leave the smack and the crack for the whack, for the ball and the knock, keep a smile like that. Leave the knife and the gun in the store and ignore temptation sent by the nation. Racial game causes pain, needs a new rep. In your hearts and mind, never forget you set Hawkins, and when you're walking, you know just one black on black, remember that it's important. Anyway, the shunless one, bring forth the fun. No hatred, the summer's almost done. No time for sleep. Jump in your Jeep and pump up the funky beat. A holy Bieber goes off, yo, smash it, then trash it. You're too young to be plumped in a casket. Just get your boys and bring the noise and just swing it. And party people, sing it. Yo, yo, yo, yo. out, can you come out and slam a jam? I'm his number one fan, yes I am. All these kids realize that I'm the man. Six foot three and maybe a quarter an inch bigger than last year, but still a unique figure. Rob Stringer, Doc, no dinky and hot dog, no. That I'm a man that was born to have a mic on next to me at all times, ready to kick a rhyme. That'll get me out of financial bind. That's why when it comes to fans, I'm never mean. Kids on St. James between Gates and Green always says hello, cause I'm a modest fellow. Never try to play a superstar that's fellow, cause if these kids don't go buy our records, we'll be has-beens and plus naked. So we owe them. So pull out your pen, sign an autograph, you might make a new friend. You just get your boys to bring the noise and just swing it. Now party people in the house sing it. House, yeah, right. G. String a hot dog, Doc, no, but F love a dinky. Fish and chips with the hippie hippie hips. Before the tune ends, give me some lips. Ah. Sanity Crystal, my niece, and Lady Kazam, my homegirl, peace. And leave the guns and have fun. Out. And oh yeah, sing it. Go, go, go, go, go, go. with a lane and a hardcore dream. The dream wasn't crafted to be pornographic. Decency started from the crib plus kids. Don't need to hear all of that on a rap. The strength of my vibe placed chubs on the map, cause authority, seniority goes forth me. My staff gives autograph, plus gives enough laughs. Read my might, heed my sight. I definitely lead your right, just treat me right. Peace. Een prachtige naam, hè? Sweet Home Alabama, daarvoor hoorde je Chub Rock. Freedom Ride uit 1990 alweer. Een eh, prachtige, prachtige rapper. Die <laughs> daarna ook eigenlijk niet meer vaak gehoord heb. Maar hij was wel, was wel een goede rapper. In zijn dagen, zijn dagen zei je nog echt van Rock, Dat is echt een goede rapper. Nu uh, hoor je er niemand meer over. Je luistert naar eh, Risa. Het programma waar, ja, waar we eigenlijk een beetje wat doen. Waar we zin in hebben. Oh ja, dat klopt weer helemaal. Ik, ik moet je even wat uitleggen. Je, als je vaak luistert, dan weet je dit al. Maar ik zit dus in een nieuwe studio. En om een of andere reden gaat alles hier, maar dan ook alles wat ik wil doen gaat hier anders dan eh, bij een normale studio. Even kijken of dit nu wel werkt. Ja, die zocht ik namelijk. Ik was op zoek naar muziek. Maar ja, dan komen er hele andere dingen voorbij die eh, ook leuk zijn. Het is fijn om mijn eigen naam te horen. Maar daarvoor zit ik hier niet. Ik zit hier om jou een beetje te entertainen, een beetje nieuws te geven, lekkere muziek en gasten. Nou, laat een van mijn gasten nu ziek zijn geworden. En toen was er een andere gast. Toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Want voor mij zit Norbert. Goedemorgen, Risa. Goedemorgen, Norbert. Jij hebt meegedaan met Serious Request om te bieden, geld te bieden. Ik, misschien gaat het meteen uit. Geld te bieden om aanwezig te zijn bij het programma Risa. Jij had niet voor mogelijk gehouden. Nee, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, wij hadden... Ik, ik, ik ga je gewoon even de waarheid vertellen. Ik, ik, zit, ik zit natuurlijk bij Padoepats. En op een gegeven moment word ik benaderd door de jongens van Panupats... van nou, Ries, heb jij niet nog wat leuks op weg te geven voor, eh, voor Series Request? Nou, dat willen we natuurlijk allemaal. We zijn allemaal NPO, Radio 1, Radio 2, Radio 3. Of 3FM is dat. En... Ehm, ik zeg, nou ja, ik heb wel een programma op Radio 1. is dus misschien leuk als, eh, als iemand langskomt. Maar ik denk dat als, bij totaalpakketten... kaartjes gaven we weg voor, eh, voor, voor, hoe heet dat andere feest? Nee, in ieder geval voor een festival en, en voor een optreden van Rob Schepers. Ik denk, nou, dat is één pakket en dan kunnen mensen op bieden. En toen, toen, zei, toen zag ik het op een gegeven moment op de site staan... en toen zag ik dat dat geïsoleerd was. Dus dat, dat, dat aanwezig zijn bij mijn show... dat dat iets was waar je op zich op moest bieden. En toen kreeg ik toch wel even benaderd. Want toen dacht ik, ja, als niemand biedt... dat is toch wel totale afgang van mezelf. Ik zat al zelf uit te rekenen hoeveel heb ik ervoor <laughs> over... om zelf op mijn eigen programma te gaan bieden. Zodat in ieder geval iemand iets geboden heeft. Maar, wat werd mijn verbazing... 400 euro. Ja, ik vond het leuk om een keer te bieden en een keer mee te kijken... achter de schermen bij het eh, maken van een radioprogramma. Ja, en er werd flink geboden, maar uiteindelijk heb jij dan ook nog gewonnen. Wat, wat is dan een drijfveer om aanwezig te zijn bij een eh, radioprogramma? Wat, wat, wat wilde je hiervan leren? Nou, ik heb eh, zelf ben ik vroeger disjockey geweest met Drive-In Show. Oh. En ook wel eens radioprogramma's gemaakt, maar dat was veel primitiever. Op wat voor manier dan? Um, op een lokale zender. Ja. Eh, illegaal is het een bos. Oh, wat gaaf. Ja. Dus je was nog een echte piraat? Ja, echte piraat. Maar dat hebben we een eh, halfjaartje gedaan. Toen zijn we ermee gestopt. Want? Kreeg je inval? Kostte je al je apparatuur? Ja, klopt zoiets. <laughs> Ja. maar het had wel zijn charme. Hoe lang geleden is dat? Uh, dat is denk ik 30 eh, jaar geleden. 30 jaar geleden. Ja, toen had je nog heel veel piraten. Tegenwoordig heb je dat veel minder. Ze bestaan nog wel trouwens. Maar het is veel minder natuurlijk. En toen dacht je van, nou ik, ik was vroeger DJ. Drive-in DJ, dat was ook een hele tijd. heel groot natuurlijk. Ja, heel veel op schoolfeesten. En ja, het is natuurlijk, daar zie je direct reactie van het publiek. Ja. En op de radio eh, zie je het publiek niet terug. Dan nou, moet je maar gokken dat ze het leuk vinden. Ja, bij, mij, bij mij weten ze al lang al dat niemand het leuk vindt. Maar ja, ze kunnen ook niemand anders vinden die om vijf uur eh, hier eh, wil gaan zitten. Ja, maar er zijn toch mensen die erop bieden op een uitzending van je. Dus, ik stond echt verbaasd. Ik denk, nou, jeetje, Mina. Oké, maar het is een beetje uit liefde voor... Ja, normaal werken we met worden met gasten. Maar ja, dat vind ik dan weer een beetje overdreven natuurlijk nu. Omdat die interviews die gaan niet heel erg diep gaan. Dus ga ik jou gewoon een keuze bieden. Wil jij, wil jij een plaatje horen of zeg je... nou, ik heb wel zin in een interessante, interessante reportage... Ehm, van iemand die, eh, die bezocht wordt met eh, croissantjes en jus? Nou, dat lijkt me ook leuk om te horen. Ja, is ook wel heel leuk. Er is dus een pianist die hardstyle koffers maakt. Een pianist die hardstyle... Hardstyle is natuurlijk rammen en zo. Maar die gaat dan... Die gaat, dan, die gaat, die gaat daar ja, koffers van maken, maar op die piano. Het lijkt een hele onmogelijke combinatie, maar hij kan er heel goed van leven zelfs. En onze redacteur Jasmijn die ging even bij hem langs, vroeg in de ochtend... met croissants en jus. Ik sta met een ontbijtje voor de deur van Jisk Liefdink. Ook wel een hartstelpianist. Oh, zo te zien is hij al wakker. Ik ben benieuwd wat hij over zijn leven als een hardstyle kan vertellen. Oh, en als je heel goed luistert hoor je hem ook al spelen. Wij zitten hier nu met croissants en jus d'orange. Maar wat is jouw normale ochtendritueel? Mijn normale ochtendritueel is dat ik ja, eerst eh, op mijn telefoon kijk. <laughs> en eh, wat er gebeurd is op social media. Dan sta ik gewoon eh, op en ga ik ontbijten en daarna naar de sportschool. Je maakt dus hardstel op de piano. Waarom de switch van klassiek naar wat andere mensen herrie noemen? Nou, ik, ik zie het niet zozeer als een switch, meer als een combinatie. Want ik ben van origine ben ik klassiek pianist. En eh, ik vind hardstyle ook heel leuk. Het is eigenlijk gewoon als iets leuks begonnen. Had je eigenlijk verwacht dat het zo groot zou worden? Nee, absoluut niet. Ik ben heel blij dat eh, mensen zo positief reageerden op social media. Dus bij mijn eerste cover merkte ik gewoon dat heel veel mensen heel positief reageerden. Nou, toen heb ik langzaam een, eh, een fanbase opgebouwd. En die fanbase is nu zo groot dat je zelfs een eigen theatertoertje gaat beginnen? Ja, klopt. Ik heb in juni heb ik een show gegeven waarin ik met piano en orkest ja, die hardstyle muziek speel. En eh, een programma van een uur. Met daarna eh, gewoon een, een eigenlijk echt een normaal hardstylefeest met DJ's. En dat concept was zo eh, succesvol dat we in mei dat er drie van die shows weer gaan plaatsvinden. De combinatie hardstyle en klassiek kom je eigenlijk nooit tegen. Is het geen gekke combinatie? Nou, je kunt eigenlijk alles wel combineren <laughs> als je creatief genoeg bent. Het leuke aan deze combinatie is dat hardstyle vaak hele herkenbare en hele toffe melodieën heeft. Eh, dat gecombineerd met een, eh, met een harde kick. Eh, wat ik dan doe is ik maak een mooi arrangement van op de piano... met die mooie melodie en een leuke begeleiding. En eh, dan kunnen mensen er in plaats van bij, eh, op een feest op dansen... <laughs> kunnen ze er gewoon ook op een zondagochtend naar luisteren. In het dagelijks leven ben je eigenlijk gewoon een klassieke pianist. Maar hoe ziet jouw dag eruit als een hardstyle pianist? <laughs> Nou, <laughs> ja, en ook klassiek pianist weet ik ook niet zozeer. Ik ben eigenlijk pianist. En ik vind het heel leuk om verschillende stijlen te spelen. Ik ben klassiek geschoold. Maar ik kan ook eh, popmuziek en jazz en dat, dat soort stijlen. En ik heb ervoor gekozen om juist mijn klassieke kennis... om die te combineren met hardstyle. En als ik een hardstyle cover maak, ja, dan, dan luister ik eerst naar het hardstyle nummer. En dan eh, ga ik een beetje uitzoeken wat de melodie is. En probeer ik daar een leuke begeleiding bij te vinden. En dan vervolgens neem ik hem op op mijn vleugel thuis. En maak ik daar een leuk clipje van. En dat post ik dan op eh, social media. Natuurlijk doe jij best veel piano spelen. Maar van welke genre krijg jij meer pijn in je vingers? Van klassiek of van de hardstyle? Hangt er vanaf <laughs> hoe hard ik op de piano eh, sla natuurlijk. Ehm, ja, ik heb ja, pijn in de vingers. <laughs> nee, ik heb eigenlijk nooit zo heel veel pijn in de vingers. Ik, mijn vingers die kunnen, kunnen best wel wat aan. Ik heb ze goed getraind. En niet als je een keer keihard op de piano wil rammen... dan ga je dan niet voor de hard, maar eerder voor de klassiek. dat kan beide. Want eh, ja, ik weet niet of je wel eens naar Rachmaninoff hebt gehoord... <laughs> maar, eh, of geluisterd, maar dat, eh, dat, dat kan er aardig hard aan toe gaan. En Beethoven is soms ook redelijk hardstel. ja. Dan zal ik dat ook maar eens een keer moeten terugluisteren. Ik maak nu dus twee verschillende muziekstijlen op de piano. Maar als je nou zou moeten kiezen... zou het dan nooit meer klassiek op de piano spelen worden... of nooit meer hardstijlcovers op de piano? Oh, dat is helemaal geen leuke vraag. <laughs> dan zet je me een beetje voor het blok. Dan zou ik toch als pianist de klassieke muziek. Want dat, daar zit toch de meeste diepgang in en ook de meeste uitdaging. Maar het, het, grappige is dat ik eigenlijk nu eh, al een jaar geen klassieke <laughs> muziek meer heb gespeeld. Omdat ik zo druk ben met die hartstelmuziek. Ik maak die hartstelnummers ook, eh, zeg maar, een soort van klassieke muziek achter. On a Monday, I was arrested. On a Tuesday, they locked me in the jail. On a Wednesday, my trial was tested. On a Thursday, they said guilty, and the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulder. down. stripes around my shoulders, and them chains, them chains, they're about to drag me luister de eh, laatste tijd wat meer naar Billy Idol. dat komt eigenlijk doordat ik eh, de soundtrack van de Wedding, Singer zat te luisteren een paar weken terug. En de Wedding Singer is een eh, hele toffe film van Adam Sandler. Ja, zeker. Hij heeft ook toffe films gemaakt. Ehm, met Drew Barrymore is dat. <coughs> En die film die is zo verschrikkelijk leuk. En die gaat over jaren 90 muziek. En het leuke daarvan is, Billy Idol... die wordt niet alleen gedraaid, maar hij heeft ook een rolletje... als Billy Idol in die film. En het is bizar, die gast die zag er... want deze film is ook alweer, nou, ik geloof 20 jaar oud... maar die zag, er, die, zag er, die zag er op dat moment net zo uit als in begin jaren 80. Dus het is heel knap. Ik weet niet of hij nu ondertussen nog zo goed bewaard is... want er zal ondertussen wel een lopend uh, lijk zijn geweest. Maar de, sowieso singer, even een aanrader als je van, van uh, romcoms houdt. Een hele toffe, leuke film. Goed, genoeg geduld over Billy Idol en The Wedding Singer. Tegenover mij zit Norbert en die sloeg gewoon 400 euro stuk... om hier aanwezig te zijn bij Series Request. Dat was gewoon, eh, je kon bieden. En toen zei hij, nou, ik wil wel bij Ries aanwezig zijn. We zijn er ondertussen achter dat hij ook zelf een, eh, een piraat was. Een radio-dj. En eh, een, een drive-in. Drive-in DJ? Drive-in? Ja, drive-in show. Drive-in ja. show, ja, ja, ja. Een maatje van mij die deed dat een hele tijd. Ehm, DJ Sven. Van, uh, ken je die nog? Van DJ Sven en hoe, heet, hoe die andere nou? MC Michael D en DJ Sven van de Holiday Rap. Ken je, die nog? Ja, mega hit, mega hit. Ja, en die gast die... Eh, die heeft jarenlang een hele... Van Veronica, die zat bij Veronica in die tijd. dus die heeft jarenlang heeft hij onderhoud heeft hij dat gedaan. En dan zit ik in één keer te denken. Als je zo'n drijven is, heb je ook wel een beetje wat meegemaakt onderhoud, toch? Eerlijk. Ja, natuurlijk. We hebben leuke, leuke feestjes gedraaid op scholen. Ja, ik heb het niet over... Ben je geen kroepies? Niet echt, nee. Nee? Nee, nee. Nee? Daar sta ik helemaal verbaasd. Ik dacht dat dat echt eh, in die tijd uh, seks, drugs en rock'n'roll was. Maar dat viel dus heel erg... Ja, nee, in die scholen sowieso niet. <laughs> Dat, zou heel erg zijn dat hier zo... Eh, wel heel erg hashtag me toe. hey, maar ehm, we zaten zo'n beetje te praten. En toen vroeg ik ja, wat je favoriete track was. En toen zei je iets wat ik eigenlijk een beetje verbaasd van was. Want je, je zei... Je zei Moby? Moby! Moby is een van jouw favoriete artiesten. En toen zat ik te denken, Moby, dat vind ik helemaal niet... Ik had helemaal niet het idee dat jij een Moby-liefhebber was. Geen idee waarom niet, ik dacht Henk Weijgaard. Nou, Henk Weijgaard denk ik niet. Nee? nee <laughs> Nederlandstalig is niet zo mijn ding. Nee, helemaal niet? Nou, er zijn wel mooie Nederlandstalige nummers, maar eh, Henk Weijgaard eh, niet echt, nee. Eh, hoe, hoe is jouw liefde voor Moby ontstaan dan? Nou, ik vind gewoon leuke, gevarieerde, keer wat andere muziek als veel andere muziek. Ja, oké, maar ja, dat, is, dat is alle andere muziek ook natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Maar waarom speciaal Moby? Wat is, wat is de aantrekkingskracht van Moby? Ja, Beetje... onvoorspelbaar, elke keer anders. Ja? ja? het is wel een hele versatile, zegt ze dan in het Engels heel mooi. Versatile artist. Ja. Ik weet niet of ze dat uit tegen hem gezegd hebben. Misschien gebruiken ze daar heel andere woorden. Vind ik het een mooi woord, is het gewoon... Weet ik veel. Ik, eh, doe ook maar wat. Het is vijf uur s morgens, jongens. Maar goed, dus uh, Moby, toen dacht, ja, dan dacht ik van... voor 400 euro draaien we wat je wil natuurlijk. Eh, heb je nog andere zoekjes? Of eh, gewoon bij Moby even houden? Ja, draai even een plaatje van Moby, gezellig. Even, een plaatje van Moby draaien. Porcelain, porcelain, porcelain, zegt ze dan. de Request om aanwezig te zijn bij het programma Risa. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk uh, Moby horen, Porselein. En eh, ja, als je zoveel geld betaalt, dan eh, ben je eigenlijk gewoon eigenaar van deze show. Voor een, voor een uur. Voor een uur is hij gewoon de eigenaar van deze show. En omdat ik het net over MC Mike G en DJ Sven, een maatje van, een maatje van vroeger. toen dacht ik even naar Holiday Rap en dan denk ik, ja, dat moet je hem ook draaien ook. several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, in the street, get your bike to G-Rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and Ding and Sven, we're here to stay. We gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screwed a lot. The only thing is cool. the only thing I've got. That's where Sparrows told me. I better go, cause when hanging on the street, in the street get show. and about rocks, what happened to you? I told him it's my life never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> Simpsons went and also DJ. I didn't like the school, so I took another way. You like the mic and G, so I use my voice. As soon as I bought the car, I slipped the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I used the holiday with the MIC. On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop, that body rock, you won't stop, that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. M I K E R and Yo, M is microphone and G is genius. Micah D in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. We're going to London and New York City. Do, do, do, do, do. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. We're going to London and New York City. MC Mike G. Samen met DJ Sven. Ze in de jaren 80 hadden ze een mega hit hiermee, de Holiday Rap. En nou zou je denken, dat is hartstikke fijn natuurlijk... als je daar zo in één keer een mega hit hebt. En het was dat ook wel, want ze kregen bakken met geld. En toch liep dat niet goed af. Weet jij het verhaal erachter, uh, Dat heb ik nooit gehoord, nee. Nou, dat is eh, een, een, eigenlijk een heel tragisch verhaal. Eh, DJ Sven en ehm, MC Mike G waren gewoon vrienden. En ze besloten om een beetje mee te gaan in die hip-hop rage. Samplen. Nou, dat deden ze dan met uh, Sam Holiday, wat natuurlijk een liedje was van Madonna. En uh, heet werd het. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld werden er miljoenen van verkocht. In een tijd dat er ook gewoon echt fysiek platen werden verkocht. Dus dat leverde gigantische bakken met geld op voor de platenmaatschappij, maar ook voor hun. En... Ehm, ja, Sven die kon, eh, die kon die weelde wel goed dragen. Die is, die is er altijd mee, goed mee omgegaan. Die werd ook op een gegeven moment radio-dj bij Veronica... en uh, drive-in shows, wat jij ook zelf hebt gedaan, Norbert. En toen op een gegeven moment... Ehm, toen kwam er een omslag voor um, Mike G. Want Mike G die was een echte hiphopliefhebber. Michael G was echt een hip liefhebber in hart en nieren. En voor de grap had hij deze tune opgenomen. Was een gigahit. Nooit bij nagedacht wat dat voor gevolgen zou hebben voor hemzelf. Ze hebben hier heel veel mee opgetreden. dat geld kwam binnenstromen. Michael G gaf het met bakken uit. Eh, hij ging, eh, regelmatig ging hij naar Amerika om alleen een paar platen te halen. Of een paar nieuwe broeken. En dan vloog hij weer terug. Eh, dacht niet na over het feit dat hij na een jaar ook belasting zou moeten betalen. Dus het geld ging er net zo snel uit als in. En toen kwam de klap, want Mike G... die werd niet meer gerespecteerd door het wereldje. Het was natuurlijk een eh, commerciële plaat. Het was eigenlijk een beetje twee, eh, twee lulletjes rozenwater. als je het zo heel lullig mag zeggen. Het waren twee lulletjes rozenwater. Hele aardige gasten. Maar binnen de hiphopwereld werden ze totaal niet serieus genomen. En laat MC Michael G nou een echte hiphopliefhebber zijn geweest... die het heel moeilijk vond te verkroppen... dat hij binnen dat wereldje totaal niet serieus werd genomen. Hij wilde als een echte rapper gezien worden. Hij heeft, daarna heeft hij een soloplaat opgenomen. Ik heb die plaat gehoord en het was niet goed. Het was eigenlijk een hele tragische plaat. En hij heeft daarmee willen bewijzen dat hij wel echt degelijk een rapper was. Het was ook geen slechte plaat in de, in de zin van dat het afschuwelijk was... maar het was geen goede plaat. Het was geen, geen enkele memorabele track. En dat heeft MC Mike G diep geraakt. Hij is toen aan de drugs gegaan. Hij heeft eh, drugs geprobeerd. Eh, eerst natuurlijk softdrugs, steeds zwaarder. En op een gegeven moment kwam hij bij uh, harddrugs terecht. heroïne en dat soort dingen. En daar is hij helemaal onderdoor gegaan. Al het geld heeft hij opgebruikt aan drugs. Hij heeft ook regelmatig van huis naar huis geleefd. En ehm, uiteindelijk is hij op een gegeven moment teruggebracht door Extince, The Prince. natuurlijk de, de, de eerste Nederlandstalige rapper die je eh, regelmatig op de radio hoorde. Ostorpassie is natuurlijk het begin geweest. Maar Extince heeft het wel voor het eerst commercieel gemaakt. En toen was commercieel ineens niet meer zo vies. En dat was MC Mike G natuurlijk wel heel erg... Uh, was, eh, heel erg bij de commerciële kant. En daar hield op helemaal niet van. Die vond het verschrikkelijk dat in één keer commercieel op de radio... Te, zeker in het begin tegenwoordig kijk je daar niet meer van op. Maar in die tijd was dat echt, echt een schande gewoon als je dat deed. En Extinctie heeft toen op een gegeven moment besloten van... nou, ik ga gewoon een plaat opnemen met MC Mackey Want dat is wel gewoon een van de originators. En als je erop terugkijkt, kan je zeggen wat je wil. Maar hij was wel een van de eerste, of misschien wel de eerste... Eh, Nederlander die een eh, internationale hit had met hiphopmuziek. Wat misschien toen niet erkend werd, maar achteraf gezien... was het toch wel een tof plaatje, toch Norbert? Ja, ik vind het een leuke plaat om te horen. Hij verveelt niet snel. Nee, en wat jij me nou net vertelt... is dat er ook nog mensen uit jouw tijd... Eh, regelmatig in die eh, kroegen en alles te vinden zijn... die nog een beetje hun geld binnenharken. Ja, dat klopt. Want jij was op wintersport en toen kwam je tegen... En Mental Tio. Mental <laughs> Tio. Ja, Mental Tio. Die eh. stond in een bar ergens wat eh, plaatjes bij elkaar te draaien. Ja, twee avonden zelfs in Vlaghouw. Ja. En hoe groot moet ik me zo'n tent voorstellen? Ja, daar kunnen een paar honderd man in. En voor een paar honderd man, eh, toch iemand die, die, die voor grote festivals stond te draaien. Staat hij dan, staat hij dan plaatjes te draaien? Staat uh, plaatjes draaien. Twee, en, ja. en iedereen op de foto met hem? Ja, die wil allemaal op de foto met hem. Ja. ja. Dus, wat, hoe kijk jij daar dan naar? Nou, ik vind het toch wel leuk dat iemand na zoveel jaar nog eh, aan het optreden is. Eh, ja. ja. Ondanks dat dat dan niet meer dat grote succes is wat het dan eh, was. Ja, misschien dat hij op grote feesten ook nog wel steeds draait. Is ook wel zo, inderdaad. Hè? Ik heb ook een boek uitgebracht over die jaren. Ik heb echt twee pagina's van gelezen. Het was alleen maar seks, <laughs> seks, seks. Maar ja, het hoort ook wel een beetje bij Mental Tio natuurlijk. Dus dat mag gewoon. En wij gaan straks nog eventjes aan de slag. Uh, bent een leuk gast. Ja, dank je. Ja, ja, het was eigenlijk... Uh, mijn gast viel uit. En uh, mocht je net ingeschakeld zijn, eh, Norbert die had eh, meegedaan met Serious Request. Had het hoogste geboden om aanwezig te zijn bij Risa. En ja, als mijn gast dan uitvalt, ik moet toch wel iemand hebben om tegenaan te lullen. Want anders moet, moet iedereen luisteren naar de ik in mijn eindje zitten praten. Dat kan toch ook leuk zijn? Nou, geloof me, ik ken mezelf. Dat is verschrikkelijk. Ik doe het de hele dag thuis. Dus ik dacht, nou, ik nodig jou. Maar het blijkt, blijkt gewoon dat we het heel goed met elkaar kunnen vinden, Norbert. Ja, ik vind het leuk om in de uitzending te zijn. Ik heb hier een eh, plaat, Bury Me Alive, van Breaking Benjamin. Ik kende hem eigenlijk niet. Ik had, voor de vorige uitzending had ik natuurlijk een uur lang over de dood. En toen dacht ik van ja, ik ga eens kijken wat er allemaal over de dood in muziek te vinden is. En toen kwam ik deze track tegen. Ik denk, nou, dit is toch wel een knaller. Ik heb hem vorige week niet gedaan. Ik denk, doe ik hem nu toch gewoon eventjes. Breaking Benjamin, Bury Me Alive. was away. Dance to the music that the DJ played. Well, alright. And then the lights come on, yeah, like you knew they would. Is <laughs> that cold? Gone home and face the music that don't sound too good. Ain't <laughs> that cool? Listen. Love is a real motherfucker. Yeah, yeah. Make you wanna run for cover. Yes, it will. And if you look, you will discover. Yeah. Love is a real motherfucker. it, I'm telling you the truth. Let, let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. I'm full, nothing else. I better stop and give me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Je luistert naar Risa, Radio 1, en Varen. Ik heb hier de nieuwe Varakoen. Soon, dat rijmt. Zullen ze zelf niet over nagedacht hebben. Klinkt wel lekker. Hier zo, bij Risa. Raccoon. Eh, ja, ik blijf het leuk vinden als het ruimt. Je luistert naar Risa. Hier in de studio heb ik Norbert. En eh, nou, als je niet weet wie die is, dan had je eerder moeten gaan luisteren. Wat ik eventjes met Norbert ga doen... Eh, jij was vroeger natuurlijk ook gewoon DJ. Ja, klopt. Ja, zit te denken, nou, kunnen we net zo goed... Ik, ik, we hebben hier een item, een heel simpel item. Heet gejat op de redactie. Wat er dan gebeurt is, eh, de redacteuren die struinen de redactie af... als er gewoon niemand op de redactie is. Kan zijn Gerard Ekdom of, uh, of eh, Domien. dan gaan ze gewoon al die, al die redacties af... en dan gaan ze op zoek naar iets wat ze kunnen jatten. Er ligt allemaal zooi ligt er op die tafels, wat ze nooit gebruiken. Weet je, er wordt van alles aangeboden ook. Hè. Mensen die willen dat, dat wij dat dan gaan eh, pushen on doen we natuurlijk niet. Want we mogen geen reclame maken. Maar goed, dat krijgen we wel allemaal opgestuurd. En dan, eh, ja, dat ligt dan op zo'n redactie weg te rotten. Dat vind ik zonde, want dan denk ik... ja, er zijn ook mensen die daar, eh, die daar profijt van kunnen hebben. Dus dan stuur ik mijn dieven op pad, pad van de BNFAR Academy. En die hebben wat gestolen. En die ga ik weggeven eh, als je thuis zit te luisteren. Natuurlijk zit je thuis te luisteren, anders kan je die niet horen. Jij thuis zit te luisteren en je wil dat misschien wel hebben. Dan moet je zorgen dat je die Radio 1-app op je... Ehm, telefoon hebt zitten. Want dan kan je met ons praten in de studio. En dan kan je ons vertellen wat het item is. En Norbert die gaat jou drie hints geven... wat dat item nou precies zou kunnen zijn. Nou Norbert, kom maar op. Um, hij maakt muziek onder de naam Harry Fromdeck. Hij maakt muziek onder de naam Harry... Oh, Gary. Sorry, Gary. Gary. Gary ja, Gary Fromdeck. Gary Fromdeck. Dat is de hint nummer 1. Wat is de hint nummer 2? Uh, eh, de hint nummer 2 is... NPO Radio 1 plus 1 is... NPO Radio 1 plus 1 is... Ja, duidelijk. En de laatste hint is de perfecte muziek voor tijdens het barbecuen. Nou, daar moet je het toch wel... Ik bedoel, dit zijn... Kun je nog één keer de laatste? De perfecte muziek voor tijdens de barbecue. Laat via de Radio 1-app weten wat jij denkt dat het gejatte item is. En eh, ja, maar kans om het te winnen. Toch leuk, gewoon gratis en voor niets. Lag weg te rotten op iemands bureau. En eh, dan gewoon zomaar in jouw zakken. Is lekker? Ja, hartstikke leuk. En het wordt eigenlijk weer lekker weer dus. Nou ja, daar... Oh, nou geef je een hele mooie hint weg. Laat het even weten via de Radio 1-app. Straks heb ik allemaal kickboxers in de studio... die heel snel furore aan het maken zijn. En eh, Norbert, jij blijft nog eventjes, toch? Ik blijf nog even luisteren. Ja. Ik eh, hoor jou zo terug hier bij Risa. For losing touch. Because the apathy will crack me up in no time. Because insanity becomes a state of mind. It comes around again. That warning sound can wake me from my sleep. madness.